Kees Groot met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in Peking zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De brand woedde in een complex van twee verdiepingen met goedkope huurappartementen, meldt een Chinees persbureau. Na drie uur had de brandweer het vuur geblust, maar de 19 slachtoffers konden niet meer worden gered. De oorzaak van de brand in Peking is nog onbekend. De Argentijnse marine zegt signalen te hebben opgevangen die vermoedelijk afkomstig zijn van de vermiste onderzeeboot San Juan. Binnen een paar uur tijd werd er zeven keer tevergeefs geprobeerd contact te leggen via de satelliettelefoon. De marine ziet dat als een aanwijzing dat de bemanning de verbinding met de wal probeert te herstellen. Die is sinds afgelopen woensdag verbroken. De San Juan heeft 44 opvarenden aan boord. Er wordt nu geprobeerd te achterhalen waar de satellietsignalen precies vandaan komen. Er is een diplomatieke rel ontstaan over het kantoor van de Palestijnse PLO in Washington. De Amerikaanse regering wil het kantoor sluiten omdat de Palestijnen het internationaal strafhof hebben gevraagd om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden door Israël. De PLO is verontwaardigd over het besluit dat nog door president Trump moet worden bekrachtigd. Als de sluiting doorgaat bevriezen de Palestijnen naar eigen zeggen alle contacten met de VS. De Amerikaanse generaal John Hyten heeft gezegd dat hij een opdracht van president Trump voor een kernaanval zou weigeren als de opdracht in zijn ogen illegaal is. Wij generaals zijn niet gek, zei hij tijdens een discussie in Canada. Hij zou in zo'n geval het gesprek aangaan met de president. Hyten is bevelhebber van de nucleaire afdeling van het commandocentrum Stratcom. Het weer, lokaal valt er nog een bui. De minima liggen rond de 2 en 6 graden. Mogelijk komt dit landinwaarts tot vorst aan de grond. Komende dag zijn er perioden met zon en vallen er met name in de kustgebieden buien. Het wordt 8 of 9 graden en op de Wadden kan het enige tijd stormachtig waaien.